uur. Lot met het NOS Journaal. Amsterdamse hotelhouders zeggen het vertrouwen op in burgemeester Halsema en de wethouders. De gemeente wil het aantal toeristische overnachtingen in hotels en B&B's in de stad kunnen beperken als het te druk wordt. Deze maatregel zou moeten worden opgenomen in de coronaspoedwet die in Den Haag wordt gemaakt. De hotelhouders zeggen in de Telegraaf dat ze juist hulp nodig hebben om weer op te starten in plaats van opnieuw beperkende maatregelen. De memoires van de Amerikaanse oud-veiligheidsadviseur John Bolton mogen worden gepubliceerd. Het Witte Huis probeerde de publicatie van het boek tegen te houden via de rechter, maar die wijst de eis af. Volgens de regering Trump bevat het boek informatie die de nationale veiligheid in gevaar brengt. Bolton diende bijna anderhalf jaar onder Trump en werd vorig jaar ontslagen. Uit gelekte passages blijkt onder meer dat Bolton Trumps beleid chaotisch en willekeurig noemt. Het boek verschijnt dinsdag. In Zwitserland is 140 kilo cocaïne gevonden, verstopt in bananendozen. De dozen waren bij verschillende filialen van een supermarktketen geleverd. De lading kwam uit Zuid-Amerika en is via Nederland naar Zwitserland vervoerd, volgens Zwitserse media. De Zwitserse autoriteiten zijn bezig met een onderzoek naar de herkomst van de cocaïne. Luxemburg gaat alle inwoners testen op corona. Daarmee willen de autoriteiten een tweede golf van besmettingen voorkomen... en verhinderen dat het land weer op slot moet. Dagelijks kunnen 20.000 mensen getest worden. In totaal wonen er 600.000 mensen in Luxemburg. Het weer, de laatste wolken verdwijnen in de avond. De nacht is helder en het koelt af tot rond de 11 graden. Morgen begint vrij zonnig. Vanuit het westen later meer bewolking en wat regen. Het wordt 20 tot 25 graden.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 Well, she's shaking it right, making me sweat every step of the way, so I know where I'll be by the end of the night. Like, uh, we get sexy, cause the sex with me is like a recipe. So I'm scraping a plate in a first class spangles into my hot club. I'm like royalty. She's spoiling me up in Central Pay to keep boiling me. Cause the party too hot up in MIA, but we partying every day, baby. Baby Partying every day Come to the party Fiesta This night will last forever Come on Come on We're just gonna call it Fiesta <laughs> somebody special tonight, cause I swear, shorties be eating me up. My life is a party, so tonight we gon' party and die on the dance floor. And wake up tomorrow in Vegas, cause baby, that's just what I asked for. See, I'm a working man with a working plan, and it's working, baby. I went from nowhere to somewhere in just one year, and everyone thought I was crazy. But now we're in Giza, in Ibiza, in Miami, and Rio. And we partying all through the night, cause we living our life, cause baby, we here, yo. To the party, fiesta, this night body, make it clap. Party night with the click. I'm from Stavanger, bitch. The click. Zandvoort, op 106.9 FM. with style. Ladies love my style. At my table getting wild. Get it, get it, get the bottles poppin'.